Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is meer bekend over de steekpartij van vanochtend in Nottingham. De politie van de Britse stad denkt dat de man die vanochtend drie mensen zou hebben doodgestoken daar in zijn eentje handelde. Twee van de slachtoffers waren studenten van de universiteit, allebei 19 jaar oud. De man zou na de steekpartij ook nog op drie mensen zijn ingereden met een busje. Het motief is nog onbekend. Een terroristisch motief wordt niet uitgesloten. De Amerikaanse oud-president Trump is aangehouden in een rechtbank in Miami. Hij moest zich daar vanavond melden. Bij de rechtbank stonden voor- en tegenstanders van Trump, zag onze correspondent. Ze toeteren, ze scanderen. Eh, alleen is het nog steeds niet, denk ik, in de aantallen die Trump het liefst zou zien. Hij had het natuurlijk allemaal opgeroepen via zijn eigen sociale netwerk om massaal te betogen hier. Nou, dat eh, zie ik niet. Ik zie vooral massaal veel politie. En de oud-president is aangeklaagd voor het achterhouden van geheime documenten na zijn vertrek uit het Witte Huis. Zelf zegt hij onschuldig te zijn. Frankrijk heeft een grote Russische desinformatiecampagne ontdekt. Daarbij leken nieuwsberichten met onjuiste informatie gepubliceerd te worden door prominente Franse nieuwsmedia. Maar het waren nep-websites die leken op die van Franse nieuwsmedia. De berichten waren anti-Oekraïns van toon. Ook andere media, zoals Duitse kranten, waren het slachtoffer van de campagne. Er zouden Russische of Russisch sprekende personen achter zitten. FC Utrecht gaat de grasmat in de Galgenwaard vernieuwen... en al dat oude gras, dat wordt niet weggegooid. De club verkoopt het aan fans. Er zijn al 650 fans die graag een klein potje met gras uit het stadion willen kopen. Je kijkt al 13 jaar kijk je naar de grasmat. We krijgen volgend jaar eindelijk een nieuwe grasmat. Dus ik denk, nou ja een beetje oude gras, want het is leuk voor in de tuin. En deze fan wil graag een stukje gras voor iemand anders. Voor mijn broer. En dan eh, zet ik het op het kerkhof hiervoor. voor hem. Die is twee jaar geleden overleden. Die was ook fan van FC Utrecht. Vijf jaar geleden werd de grasmat ook al vervangen... omdat veel spelers vonden dat het te hobbelig was. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen is het zonnig, maar iets koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 28 graden. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu tussen app en vloed. Ik draaide er alleen net de Moody Blues, maar deze vind ik ook zo mooi. Had to fall in love. zou ik het me niet zo aantrekken. Maar nu het om haar gaat...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 Eh, we gaan luisteren naar eh, Rod Stewart. die wil weer nergens over praten, ik snap het maar niet. I don't want to talk about it. Thank you. maar ik wil er niet meer over praten. I don't want to talk about it.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 die hebben natuurlijk in eh, de Rotterdamse Ahoy daar ook hun eigen ding mee gedaan... met Run To Me en ook heel veel succes mee gehad. Maar het is überhaupt het geval. De Bee Gees hebben een hele hoop nummers ook voor anderen geschreven. ook zelf opgenomen, maar ook ja, Diane Washington... Nee, Diane Warwick, die is daar ook een, een goed voorbeeld van al een paar DN'ers door elkaar. Eh, Lara Fabian, daar ben ik ook een enorme fan van. is een Belgische zangeres. Met een enorme strot, stem, sorry. Eh, maar die zingt het Adagio zo prachtig. Ik ga het u niet onthouden. Hier komt Adagio, gezongen door Lara Fabian. Geniet met mij mee. een stemgeluid, wat een stemgeluid. Lara Fabian met het eh, Adagio, geweldig. Kan er uren naar luisteren. Dat moeten we niet doen, want dan hoor je steeds hetzelfde natuurlijk. Dat is niet de bedoeling. We gaan even genieten van Kien. Die heeft het erover dat alles verandert. Everybody's changing. you Dus ik kan ook niet hetzelfde blijven. Dat eh, zingt Keen. Ja, luisteraars, ik heb een eh, eh, verzoekje nog voor Procol Harum. de Deense uitvoering van Soldy Dog. Het geluid wat u hoort is niet een echte mail, maar het is gewoon uh, nagebootst op een gitaar. Het is ongelooflijk. En wat u straks te horen krijgt met dat prachtige koor erachter. Geweldig. Procol Harum. van uh, eh, Carrie Brooker met Procol Harum eh, werd verzorgd vanuit Ledenborg in Denemarken. Een live concert, geweldig. En eh, de bijzonderheid, ik heb het al eerder verteld in de uitzending... dat elk koorlid beschikt over een SM58. Dat is een microfoon. Ieder had dus zijn eigen microfoon. En dan hoef je dus het koor niet uit te versterken... met een aantal microfoons boven dat koor, wat je vaak ziet om, om eh, eh, meerdere zangers door te versterken. Maar hier kon dus een mix worden gemaakt van elke individuele zanger in het koor. En dat gaf dat prachtige effect. En als Milo begint te zingen, geeft dat sowieso ook een eh, prachtig effect. Once upon a time we didn't have a dime We were bulletproof How I miss the days Back when we would say we will make it through I hold on to the light I'm scared of the night but it's creeping in I whisper soft and low why did you have to go? I lose all my powers when the sun goes down. When I know that you're not there. I'm not much of a hero when the light goes out. When it's more than I can bear. I wish that I could feel you. Wish I didn't need you. Wish I could pretend not to care. goes down I still see your ghost everywhere Blazing down the halls helemaal niks van hoor. When the sun goes down, de sun die gaat helemaal nooit down. Die verdwijnt alleen achter de aardbol. Hè? De aardbol die draait. En uh, ja, die zon er gewoon achter. Dus die Milo die, eh, die zingt maar wat. Nou, hij zingt mooi hoor, dat moet ik eerlijk toegeven. Ja, ik ben net gebeld door mijn eh, waarde collega Willem Ruist. Waar we aankomende vrijdag, luisteraars, vanaf het circuit weer met de boys eh, een uitzending gaan maken. Dat is altijd gezellig. Ik heb met Willem altijd A Thousand Conversations. En die draai ik eventjes eh, speciaal voor Willem. Willem Bruist, hier komt die jongen. Onze duizenden verhalen die we altijd hebben. Marvin Wells en Farm. thousand conversations on a never-ending theme seem to linger in my mind like the fragments of a dream that was once a part of you and remains a part of me.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 Hmm. Ja, nooit geweten, luisteraars, dat ze zo mooi konden zingen. Bruce Wells en uh, Hank B. Marvin, uh, twee mannen uit de Shadows, twee gitaristen uit de Shadows... die uh, Cliff altijd hebben begeleid natuurlijk. En eh, eh, later werd eh, het duo aangevuld met John Ferrer. John Ferrer, ook de partner destijds van Olivia Newton-John. Ik zag ze in de RAI in Amsterdam, waar ze optraden. Met Cliff Richard en, en Olijfje, Olivia Newton-John. Dan praat ik wel over jaren geleden. Het moesten de 70 jaren zijn geweest. maar ik stond echt versteld van hun, hun stemtalent. want dat was overweldigend. En dat lieten ze eigenlijk nooit horen ten tijde van Cliff in de Shadows. Want er was Cliff altijd aan de beurt als het om eh, zingen eh, gaat. Nou, eh, de volgende is ook mooi. Tenminste, ik vind hem mooi. Het gaat over de tijd. En de tijd vliegt. Time flies. Die Pas, Roger. Time. ergens een filmpje op YouTube eh, rond eh, van The Alan Parsons eh, Project Live. Daar wordt ook dit nummer gezongen en gespeeld. Kunt u dus de hele muzikale set kunt u bewonderen in beeld, maar u kunt het ook beluisteren. En ik verzeker u, het klinkt nagenoeg hetzelfde als wat ik u zojuist liet horen op cd. Want ja, de kwaliteit van die muzikant is top en eh, dat kan alleen maar goed gaan. Prachtig om eventjes eh, live te beleven op YouTube. Zoek gewoon op Ellen Parsons Project Time. Dan vind je hem en dan kan je hem eh, van begin tot eind kan je hem zien. En dan kan je ook constateren dat de zanger bijvoorbeeld exact zo zingt... als u zojuist gehoord heeft op CD. Geldt ook voor de dames die gaan er alleen steeds vandoor. Runaway, daar hebben ze het over. ik was er helemaal van in de war. Dat ze dat me vertelde, dat ze verliefd op me geworden was. Wil ze nog weglopen ook met me. Zijn mijn kinderen het helemaal niet meer. Ik Überhaupt niet dat ik op mijn leeftijd nog achter zo'n jonge dame ga. Maar ja, als je dan die stem hoort en het verlangen om samen met mij weg te lopen krijg een applaus op, te horen. <laughs> te geloven. <laughs> ja, kan allemaal gebeuren, luisteraars. Het is allemaal live, hè. Het is live, dit. Dat, eh, dat realiseert u zich waarschijnlijk niet, maar het is echt een, eh, ja, gewoon een live uitzending. Met heel erbij. Beetje echo erachter, dan hoor je meer violen. oh jee, wordt er wat weer. <laughs> En een mooie zwoele stemgeluid van Cheryl Dijk, moet je opletten.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 dan heb je zomaar kans dat ik strangers in de night tegenkom. Allemaal strangers in de night, luisteraars. Matt Monroe, die zingt dat voor u. Zo gevoelig, je man. Strangers in the night exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello little did we know Love was just a glance away A warm embracing dance away And ever since that night We've been together Lovers at first sight In love forever It turned out alright For strangers in the night Ever since that night We've been together Lovers at first sight In love forever It turned out alright For strangers in the night For strangers in Dank u wel, meneer Matt Monroe. Wat heb je dat mooi gezongen, man. Ik doe het er niet na, luisteraars. Eh, maar dat geldt ook voor Siep van de Ploeg van de Kast. Want die heeft ook hele mooie nummers opgenomen. Ik heb het niet over Ilnaije Dij of zo. Dij houden we er vandaag eh, die houden we er buiten. Nee, we gaan eh, even luisteren naar het hart van zijn gevoel. Hij zingt natuurlijk het hart van mijn gevoel. Want dat kan ik natuurlijk niet zeggen, want het is zijn hart. Dus moet. nou goed, in ieder geval, hart van mijn gevoel, Siep van de Kast actie van de ploeg, hè? van de kast. Ik heb mij niet op de kast. De contouren in het land vervagen in de mist. Het schijmer wordt verdrongen, de nacht wordt uitgewist. In een doolhof van emoties is de tijd voorbij gegaan dan loop ik naar de kamer waar jouw spullen niet meer staan. Ik pak de eerste krant, ik blader er doorheen. En als ik koffie wil gaan zetten, zet ik te veel van mij alleen. Ik moet wennen aan Zo zoveel idealen, maar zonder jou heb ik ze niet. Het is net of ik mezelf. voel me uitgeteld, het lichaam lam geslagen, als door. jouw gevoel. Het hart van mijn gevoel, luisteraars, is dat eh, u met mij net zo genoten hebt van eh, heerlijke muziek... die vanavond weer voorbij is gekomen. Met de volgende week dinsdag weer tussen 10 en 12... met een eh, nieuwe aflevering van Tussen App en Vloed. Ik wens u een fantastische fantastische rust, Drijf je bed niet uit. Neem een extra slokje water voordat je geslaapt.